Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... zijn in de coronacrisis te veel vermengd geraakt. Dat zegt de Raad van Volksgezondheid en Samenleving tegen Nieuwsuur. Voorzitter Bussemaker van de Raad noemt dat een slechte ontwikkeling. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het ministerie betrokken was... bij het opstellen van bepaalde RIVM-richtlijnen. Bijvoorbeeld het advies om in veel situaties... geen mondmaskers te gebruiken in de ouderenzorg. Zorgkoepels zeiden eerder dat ze vermoeden dat dat advies was ingegeven door een schaarste aan mondkapjes. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 15 gelijk gebleven aan dat van gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van een stabiel beeld, ondanks een enkele lokale uitbraak. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een methode ontwikkeld... waarmee de diagnose longkanker eerder kan worden gesteld. En dat biedt patiënten betere vooruitzichten... omdat bij het eerste begin longkanker nog wel goed kan worden behandeld. Ook kan de methode voorkomen dat mensen bij een vermoeden van de ziekte... onnodige behandelingen moeten ondergaan. Bij de nieuwe methode wordt een bronchoscopie gemaakt... waarbij met behulp van een CT-scan 3D-beelden worden gemaakt. Het Nederlandse kledingmerk G-Star schrapt wereldwijd 10% van de banen als gevolg van de coronacrisis. In Nederland verdwijnen 150 banen. De afgelopen tijd werd het Zweedse dochterbedrijf al failliet verklaard en de Amerikaanse en Australische tak hebben uitstel van betaling aangevraagd. In Nederland heeft G-Star de laatste maanden ruim 4 miljoen euro steun gekregen om mensen in dienst te houden. Het weer bewolkt en 19 tot 22 graden. Morgen meer zon, een buitje in het binnenland blijft mogelijk... en het wordt 20 tot 26 graden.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 Live. Dit is ZFM. in love. En helemaal als het vrijdag 17 juli is. Het hele land heeft vakantie. Mijn naam is Walter Sands En dit is Welkom in Zandvoort. 1994. Engelse jazz acid noemen ze dat dan. Twee tweelingbroers uit Londen. En eh, ja, leuke plaat. Weinig van gehoord daarna, maar eh, deze blijft leuk. Goed, straks om kwart over vijf eh, de column van Tino Stuy. En die gaat over zijn ontmoeting met Nicky Lauda. Erg leuke column van afgelopen dinsdag.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 It's keeping track of the pack, watching them, watching back that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. met Music to Watch Girls bij. En dat is echt zo'n nummer wat je hoort in ons nieuwe programma op eh, dinsdagochtend. Loogman, Paardenkoper en Stuy En dat zijn drie vrolijke Zandvoortse vrienden. En ja, die hebben alleen maar sterke verhalen, anekdotes... en eh, geven hun eigen kijk op de actualiteit. Heel leuk programma. Afgelopen dinsdag is het begonnen. En eh, in dat programma zit, zit ook een column. zijn eigenlijk twee, maar ik, ik kies er eentje uit. En van Tino Stuy. En die is gewoon heel erg leuk. En afgelopen week had hij het over de Formule 1 in de jaren 80 in Zandvoort. En zijn ontmoeting met Nicky Lauda en eh, James Hunt. En eh, ja, in die tijd was het totaal anders allemaal in, in Zandvoort. En eh, om een beetje het gevoel eerst te geven... een commercial uit die tijd, uit de tijd dat Martini nog...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 En daarvoor de column van Tino Stuy. Zoals hij afgelopen dinsdag ook uh, in uh, Loogman, Paardenkoper en Stuy. Echt een leuk programma. Dinsdagochtend tussen 10 en 12 met veel flauwekul, sterke verhalen en anekdotes. En dat allemaal op de dinsdagochtend. En luister daarna. Echt heel erg leuk. Goed, wij gaan gewoon door met eh, muziek. Er komt nog heel veel muziek aan vandaag. Leona La Havas, Feline, Pizzicanto 5, Jamiroquai en nog veel meer. Maar nu eerst deze. Uptown Ranking. Want kijk maar eens naar buiten. Blauwe lucht boven Zandvoort. Me on the road and you not call out to me. Trace see me in my pants and tip. See me in my outer back. Say me give a heart attack. Then I know ending. Uptown top ranking. Althea en Donna, heel erg leuk om weer te horen. Bijna half zes hier bij ZFM. En ja, dat is normaal het tijdstip waarop Christel altijd inbelt met uh, liefst uit Zandvoort. Christel is er niet. Maar niet getreurd, Christel is er straks. Christel is er om kwart over zes. En dan, eh, dan krijg je alle nieuwtjes. En dan gaan we ook bloemetjes plukken met Christel. Dat straks allemaal. Maar eh, ja, half zes lukte eh, vandaag even niet. Maar kwart over zes is ze er. Goed, kwart het is vrijdag 17 juli. Op zich ja, de dag waarop de hele land vakantie heeft. Maar ook de dag waarop het nieuwe album van Liana Liana Havas uitgekomen is. Het heeft vijf jaar geduurd. En af en toe kwam er een nummertje al uit. Maar vandaag is het album gepresenteerd. Bittersweet. En dit is de titeltrack. Hier bij ZFM. Please stop asking Do you still love me? Don't know what to say Let's speak in the morning Please don't do this I'm too far away Don't know what to tell you, babe. No Something isn't right, something isn't right. We're picking that fight every day. Oh, this shit's going nowhere. nieuwe Liana La Havas, Bittersweet. Het album is vandaag uitgekomen. En ik heb eh, vier jaar geleden, precies deze week vier jaar geleden... trad zij op op het eh, Gen Jazz Festival. En ik heb er foto's van haar gemaakt. En heb vanmiddag gepost en ze reageerde meteen. Ze was geloof ik de vierde die hem likte. Ja, hij is vandaag uitgekomen. Het nieuwe album van Liana La Havas. En luister naar het album, want hij is echt heel erg goed. Goed, even iets totaal anders hier bij ZFM. Stevie Wonder, Don't Worry. Watch this, y'all. però, con a caramba, me uh, you understand that? No. Well, uh, like I don't understand how you can, cause like I've been, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is, is that right, mama? Yes, I got my shaking room on the thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag. And that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiles smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your don't you worry. Don't You Worry About A Thing. Acht over half zes hier bij ZFM. Ja, en als je inderdaad op Christel zat te wachten... Christel komt straks, kwart over 6, dan is Christel er. En dan gaan we het hebben over Liefst uit Zandvoort. Ik heb wel een ander item voor je en dat is ook, ook bijzonder. Eh, dat gaat over Jacco de Vries. Uh, Jacco de Vries die, eh, heeft het kopje van Bloemendaal beklommen met de fiets. Dat is een beruchte helling. Nou ken je dat misschien en dat is inderdaad best wel heftig. Best wel stijl en dat is ook best wel gedoe omdat je voordat je boven bent... tenminste op mijn gewone fiets. Maar Jacco heeft dat 263 keer gedaan. In totaal 890 meter heeft hij daarmee geklommen. En dat heeft hij gedaan voor het goede doel. Eigenlijk voor zijn vader. En uh, eh, NH die sprak met hem over zijn tocht afgelopen weekend. Na exact 20 uur op de fiets en 263 beklimmingen verder... viel Jacco de Vries na de laatste afdaling zijn vader in de armen. Jacco haalde met zijn actie ruim 3000 euro op voor onderzoek naar spierziekte. Tegelijkertijd is het een gebaar naar zijn vader, die door een zenuwaandoening niet meer kan fietsen. Bent u trots op uw zoon? Ja, heel trots. Ja. Emotioneel voor u? Ja. Net het moment eh, met je vader was, was een, bijzonder moment. Dat was voor jou ook een emotioneel moment. Eh, ja, natuurlijk. Dat is toch waar je het voor doet. Dat is, eh, dat is mooi. En het is ook mooi dat, het, ja, dat, dat je er iets voor kunt doen eigenlijk op een bepaalde manier. Dus ja, ik kan toevallig goed fietsen, dus dan, eh, dan doen we dat maar. Dus, eh, dus eh, ja, dat is leuk. Gisteravond om 6 uur begon hij aan zijn eerste beklimming. Rond half vier vanochtend meldden zich de eerste fietsers die een paar beklimmingen bij Jacco aan wilden haken. Ja, dat is goud natuurlijk dat je midden in de nacht opeens iemand hier staat te wachten die, die mee wil fietsen en uh, zorgt dat het ook een succes wordt. Alles bij elkaar heeft Jacco bijna 8900 meter geklommen. Dat is net zo hoog als de Mount Everest. Rond exact de helft vond ik... Eh, dat was nog wat lastigste, denk ik. Toen reed ik alleen en dan heb je een punt waar je naartoe rijdt. Naar de helft. En, en ja, daarna heb je even, even niks om naartoe te werken. Dan het volgende stapje, de dus volgende mijlpaal is weer zo ver weg. Toch lijkt het fietsen Jacco allemaal niet heel veel moeite te kosten. Het zal wel in de genen zitten. Mijn man heeft fietsen bijgebracht en eh, dan krijg je zulke dingen ook. Hè. Hij vindt het prachtig zelf dus. Het is eh, jammer dat ik het zelf niet eh, mee kan maken meer. Hè. Dat is eh, de sterkst. Het liefst was u op de fiets achter de Het liefst en ook een aantal rondjes meegereden. Dus, maar dat zit er helaas niet meer in. Erg veel tijd om te herstellen heeft Jacco niet. Morgen wel weer gewoon aan het werk. I before I knew what it was. I saw the bills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Your inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to van de Pointer Sisters. En daarvoor hoorde je Giant. En dat sloeg natuurlijk op die geweldige actie van Jacco de Vries... die gewoon 263 keer het kopje van Bloemendaal rondgefietst is voor het goede doel. Echt geweldig. Goed. Kwart voor zes geweest hier bij ZFM. Buiten is nog steeds 21 graden, strak blauw. En het wordt alleen maar beter. Het weekend wordt alleen maar warmer. zee is 17 graden. Heerlijk. Straks kwart over zes Christel, van Zandvoort. En tot die tijd gewoon lekker muziek. Zoals deze van John Mayer. alles zacht, het kan maar niks te hard. Alles hapert, alles zwart. weer. Je weet nooit wanneer die komt, maar hij komt altijd. Feline met Alleen. Ja, en dan nu die plaat die ik eigenlijk alleen maar draai als het 30 graden is. Maar kijk naar buiten, het weekend wordt geweldig. En tot de klok van 6. Tja, tja, tja. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg, de mode vult ze op. Dan is het reggae en dan moet het weer cold wave. Jezus Christus, wat zit er in hun kop? kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag, en wie doet mij dat nacht? Nou? En net onlangs, bij mama op de zolder, ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. Er is geen klasse, we zijn het leven moe. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik erop na. Ik vul mijn dagen met cactuswater geven.